250 kilometer. Veruit de meeste files staan in het gebied waar nu de zwaarste hagelbuien vallen. Scholfwegen in lijn van Dordrecht tot Tiel. Het KNMI waarschuwt voor gladheid. Vanavond, vannacht en morgenochtend sinds 4 uur vanmiddag geldt code geel voor het hele land. Alleen in het zuidoosten is het nagenoeg droog en dat blijft naar verwachting ook zo. De treinen rijden morgen weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag is er nog een aangepaste dienstregeling omdat er wintersweer werd verwacht. Als het weer slechter wordt, kan vanavond nog wel worden besloten om in delen van het land de dienstregeling aan te passen. Islamitische organisaties komen over drie weken met plannen om haatpredikers te weren en op, op sociale media de verheerlijking van terrorisme tegen te gaan. Ze hebben dat afgesproken met minister Ascher. De minister praatte met afgevaardigden van islamitische organisaties die verenigd zijn in het CMO. Volgens de minister is aan beide kanten waardering uitgesproken voor de manier waarop is gereageerd naar de aanslagen in Parijs en op de maatschappelijke ontspanningen die daarna ontstonden. Slimme energiemeters zijn gevoelig voor identiteitsfraude. Daarvoor waarschuwen de brancheorganisaties Netbeheer Nederland en Energiebeheer Nederland. De meters geven inzicht in het stroomverbruik, maar kwaadwillenden kunnen ook toegang krijgen tot die gegevens. Het lukte een journalist onlangs om die gegevens van een bepaald adres te achterhalen... door zich voor te doen als de bewoner. Hij zegt, als anderen jouw stroomverbruik kunnen zien... kunnen ze bijvoorbeeld ook zien hoe laat je thuis bent en hoe laat je naar bed gaat. Netbeheer Nederland gaat overleggen met de partijen... die de identiteit van de klant onvoldoende controleren. Het weer vanaf de vannacht neemt dus de kans toe op natte sneeuw. Een gladheid, morgenochtend vooral in het uiterste zuiden kans op natte sneeuw of sneeuw... Elders wisselen buien en zon elkaar af. Het wordt dan een graad of 4. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds eh, heel erg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Zaltbommel en Knopendel. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Everdingen en Knopendel 8 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk staat 4 kilometer file. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen afrit Berkel en Roderijs en Delft 5 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam heeft 7 kilometer tussen Knopend Ipenburg en afrit Berkel en Roderijs. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Knoopend Gorkum nog eens 6 kilometer. 17 kilometer op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Knoopend Gorkum en Papendrecht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Randweg Dordrecht 6. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Ridderkerk 5 kilometer file. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 6 kilometer. Er is een eh, putdeksel kapot, de rechterrijstrook is dicht. A27 Breda Gorkum. Tussen Knoop het Hooipolder en de Merwedebrug 15 kilometer file A27 Utrecht richting Gorkum.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 Ehm, want ik ga eventjes iets, eh, iets laten horen. Dit gaan wij zo direct nog eventjes eh, krijgen hier bij Alternative FM. We zouden geluid hebben, maar dat is het dus niet. Dan gaan we gewoon weer terug naar het non-stop gedeelte. Florida met Wild Ones. I might lose it. Glass to the roof, how, how we lose it, lose it, lose it. I don't care tonight, she don't care. We like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise.